7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. De president van Kosovo is aangeklaagd door het Kosovo-tribunaal... voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de aanklagers is president Taci met negen anderen... verantwoordelijk voor de dood van bijna 100 Kosovaren, Albanese, Serviërs en Roma. Onder de slachtoffers zouden ook politieke tegenstanders van Taci zijn. Ook de oud-parlementsvoorzitter en leider van de grootste partij van het land, Wesseli, is aangeklaagd. Het tribunaal is in 2015 opgericht. Het doet vanuit Den Haag onderzoek naar misdaden in de Kosovo-oorlog in de jaren 90 en daarna. De horeca mag kuchschermen op het terras zetten als afstand houden niet mogelijk is. Bronnen melden aan de NOS dat dat is besloten in het coronacrisisberaad. Binnen vindt men dat nog te veel risico. Daar blijft anderhalve meter tussen de tafels verplicht. Nachtclubs en discotheken blijven voorlopig gesloten. verder melden bronnen dat straks bekend wordt gemaakt dat koren weer mogen zingen... met anderhalve meter afstand tussen de zangers. En dat voetbalstadions weer open mogen, ook met anderhalve meter regel. Opvallend is dat in het stadion dan niet mag worden gezongen. En de gemeente Amsterdam gaat positieve discriminatie inzetten om een diverser bestuur te krijgen. De wethouder schrijft aan de gemeenteraad dat ze vindt dat minimaal 30% van de ambtenaren op directieniveau en hoger mensen met een niet-westerse achtergrond moeten zijn. Dat is ongeveer twee keer zoveel als nu. Het voorkeursbeleid moet gaan gelden bij sollicitanten van gelijke geschiktheid. Twintig jaar geleden hanteerde Amsterdam ook positieve discriminatie bij sollicitaties, maar het stadsbestuur stopte daar in 1997 weer mee, omdat het geen effect had.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 En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 In the DM that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak a fit that pump with the peep in. You know what your bitch become when her weepin. I just wanna sip that punch with your peeps in. Sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And fit that tongue tongue to deepen. Goose, and you do rag too, son? Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might flick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You knew you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new ship new young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you, cunt. around When you goon sprayed up, bet this bitch won't get a Bet you you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat doom runs? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.